een Klomp met het NOS-journaal. Voor het eerst in jaren geven we meer geld uit aan vakanties. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau NBTC Nipo. Dit jaar was het 16 miljard euro, dat is een half jaar meer dan vorig jaar. Het grootste deel geven we uit aan vakanties in het buitenland. Ook gaan Nederlanders langer weg. Duitsland en Frankrijk blijven de populairste bestemmingen. Spanje staat op de derde plek. Dat land profiteert van de problemen waar andere vakantielanden... zoals Griekenland, Tunesië en Egypte mee te maken hebben. De uitspraak van het Hof van Justitie in Suriname om de vervolging van president Bouterse te hervatten is een grote overwinning voor de rechtsstaat. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden. Het Openbaar Ministerie moet doorgaan met de vervolging van Bouterse en 24 andere verdachten van de decembermoorden. Het Hof heeft de amnestiewet uit 2012 daarvoor aan de kant geschoven. Nederland voert sinds mei dit jaar meer aardgas in dan uit. Voor het eerst sinds het begin van de gaswinning in Nederland is er een paar maanden achter elkaar een importoverschot, meldt het CBS. In september werd er 3,5 miljard kuub gas ingevoerd. Dat was hoger dan ooit. Het gaat vooral om gas uit Noorwegen. Topman Mark Zuckerberg van Facebook gaat 99% van zijn aandelen aan goede doelen geven. Naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter heeft hij een fonds opgericht. Met de stichting wil hij onder meer de gelijkheid bevorderen in de wereld, ziektes bestrijden en mensen samenbrengen. Zijn aandelen zijn nu 42 miljard euro waard. In Rotterdam is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door zijn twee pitbulls. De honden zijn in beslag genomen en afgemaakt. Het baasje werd meerdere keren gebeten door de pitbulls en liep zware verwondingen op aan zijn armen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vandaag bewolkt met vooral in het noorden soms motregen.